en een voorspoedige start. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het dodental van het Amerikaanse bombardement op een ziekenhuis van artsen zonder grenzen in Afghanistan is hoger dan tot nu toe werd gedacht. Het officiële dodental stond op 30, maar artsen zonder grenzen zegt nu dat er zeker 42 mensen zijn omgekomen. Het bombardement was in oktober. Het precieze aantal slachtoffers is nu pas achterhaald omdat veel dossiers in het ziekenhuis waren verwoest. Bij een brand in een Russisch ziekenhuis zijn 21 mensen om het leven gekomen. Twee mensen worden nog vermist, maar er zijn ook zeker 50 mensen gered. De brand woedde in een ziekenhuis in de regio Voronezh, die grenst aan Oekraïne. Veel patiënten waren bedlegerig, waardoor ze niet konden wegkomen. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk kortsluiting. In Leeuwarden heeft een automobilist geprobeerd in te rijden op een agent op de fiets. De politieman wilde vannacht met een collega een auto laten stoppen maar de automobilist reed met hoge snelheid op hen af. Een van hen kon maar net op tijd wegspringen. Hij is niet gewond, maar zijn fiets is volledig kapot. De auto is later teruggevonden in Leeuwarden. De bestuurder is nog spoorloos. De Amerikaanse president Obama vindt het klimaatakkoord van Parijs de beste kans om de enige planeet die we hebben te redden. Veel wereldleiders zijn positief en komen superlatieven tekort voor het akkoord waarin staat dat de opwarming van de aarde beperkt moet worden tot minder dan 2 graden. Milieuorganisaties vinden de tekst bemoedigend, maar zeggen ook dat het akkoord, tekort tekortschiet. De film Youth, waarin twee gepensioneerden terugkijken op hun leven, is uitgeroepen tot beste Europese film van 2015. Hoofdrolspeler Michael Caine kreeg de prijs voor beste Europese acteur en Paolo Sorrentino die voor beste Europese regisseur. De Brits-Franse actrice Charlotte Rampling was de beste Europese actrice... met haar rol in het huwelijksdrama 45 Years. Rampling werd ook geëerd met een oeuvreprijs. Het weer, de wind en de regen zijn afgenomen. Vandaag in het zuiden nog lichte regen.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 Net up single verscheen in de States en nu al in dit programma. Actueler kan niet. De Conscious Rednecks hebben de sleutel gekregen. Je hoorde dat in I've Got Your Key. Moses Wrangle mist helemaal niets en vertolkt dat in We Ain't Missing Nothing. En van wie is die sleutel dan wel? Die is van KLN en Jots Christina zingt erover. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. De songs hebben niets met elkaar te maken. Van harte welkom en ik wens je weer veel luisterplezier. tonight. The curves of your body fit that dress just right. You know just what you're doing to me. Ain't no place else that I'd rather be than right here. I know that we had plans tonight, but one look.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 Her name is Kayla and she wants to have a ball tonight. looked so bad he couldn't even, even rest. She chained him up, made him cry, took him for a ride, hung him out to dry. Her name is Keller Ann, and she wants to have a ball make you cry. Take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Kelly and she wants to have a ball. cry. Take you for a ride, hang you out to dry. Her name is Caroline, and she wants to have a ball tonight. Oh, you better watch out now. Here comes trouble. In dit eerste uur aandacht voor het album en de act van de maand. Ook het Nederlands blok komt weer aan bod. De original van deze week is Put Another Lock on the Fire. In het tweede uur een cover van deze song. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Van alle countryhelden uit de jaren 90 was Alan Jackson altijd het meest bescheiden. Garth en Shania gaven de meest spectaculaire concerten. En Reba had naast haar muziek ook een carrière als tv-ster. Maar Alan Jackson was altijd gewoon Alan Jackson. Een sympathieke gast met een mooie donkerbruine stem die met de regelmaat van de klok albums van een constant niveau afleverde. En dat doet hij nog steeds. In de afgelopen jaren verschenen er maar liefst vijf Jackson-albums en nu is er het nieuwe Angels and Alcohol, waarop Jackson laat horen dat hij het nog altijd niet verleerd is. There you were standing by the screen door slamming Rather clear what's taking place You were holding was packed and he was heavy. That plastic handle just about to break. Well, then you picked up Chloe. She knew y'all were going. She started barking like a tank. Well, I was shocked and I was joking, but I would not be lonely. Cause I got Jim and Jack in hand. Take your string bikinis, your apple martinis. Take what's left there in the bank. Take your flat water and that damn perfume I never liked. Take your black Mercedes, all that stuff for ladies. To me, you're just a total became a little sad and called up my old dad. He said, Son, you just woke me from my nap. I told him you had left me. He said, Son, now don't you hate me. You know exactly what I think. You know you're better off. You can fish and you can golf. You still got Jim and Jack and I began to listen to songs out in my truck you couldn't crank. I started feeling empty, then again it hit me. I've got Jim and Jack and Hank. Take a strain. Mercedes, all that stuff for later. today. Captain Morgan. Not to mention call old George and Tammy, Loretta, Earl, Willie Nelson, Big John Cash. How about old Jimmy Buffett? Bring him in there. That sun shining. George Strait, old friend. Can't forget Hank Jr. and all his rowdy friends. I'm gonna clean out the whole crowd, baby. Dat was Alan Jackson met Jim en Jack en Hank. De eerste single afkomstig van zijn laatste album. Sarah Gail Meach neemt het sokje van hem over met At the Bar Again. Yeah, I found love in Southern California But it wasn't long till it fell apart. And I've got no one in Southern California except for the locals at my neighborhood bar. So I He lied to me in Southern California on a day trip to Tijuana to buy some pills in bulk. And it's lonely here in Southern California. Man, those city lights can make you feel Crossroads met de act van de maand. Voor een korte tijd in de late jaren 80 was Katie Oslin een van de meest populaire vrouwelijke countryzangeressen. Zij was heel anders dan elk van haar collega's. En ze kwam met een hele moderne country pop aanpak, compleet met synthesizers. Met Hey Bobby scoorde Katie Oslin een top 10 hit. We schrijven 1987. Oh. ben nog geweldig trots op het feit dat ik in 1986 Lee Towers in contact heb gebracht met Dobie Gray. Het gevolg was dat Dobie in Lee's Gala of the Year stond. Ter gelegenheid daarvan werd het album From Where I Stand uitgebracht. Helaas zonder veel succes, hoewel de titelsong een juweeltje is. Tell me what you see. Do you understand how much your love has done for me? Is it clear? I will always want you near. Is it written in my eyes how much I love? From where I stand, you are the break of day. You're a silver thread of starlight in the evening. I could hardly feel my heart before you held it in your hand, and I. help me find my way. Honestly, you are still the one for me, and my heart is gone. de original van deze week. Tom Paul Glazer scoorde solo zijn grootste hit met de door Shell Silverstein geschreven Put Another Lock on the Fire, met als hoogste positie de 21ste plaats in de country hitlijst. Ook leverde hij een bijdrage aan het album Wanted The Outlaws, samen met Willie Nelson, Waylon Jennings en Jesse Coulter. Begin jaren 80 was hij met zijn broers Jim en Chuck in Nederland. In het tweede uur een cover van Put Another Log on the Fire. Put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. And go out to the car and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers. And boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Now don't I let Push the car on Sunday. Don't I warn you when you're getting fat? Ain't I gonna take you fishing with me someday? Well, a man can't love a woman more than that. Ain't I always nice to your kid sister? Don't I take her driving? sweet, and you know it ain't feminine to fight. So put another log on the fire. Cook me up some bacon and some beans. Go out to the car and lift it up and change the tire. Wash my socks and sew my old blue jeans. Come on, baby, you can fill my pipe and then go fetch my slippers. and boil me up another pot of tea. Then put another log on the fire, babe, and come and tell me why you're leaving me. Hij is net gescheiden van Hollywood-actrice Manny Moore en wordt ongelukkig van het vooruitzicht van de winter. Het zou de eerste eenzame kerst in vijf jaar worden. Ik dacht bij mezelf, What the fuck ga ik doen, zegt Adams in een interview met het Rolling Stone magazine. Troost vindt hij in 1989, het hitalbum van Taylor Swift dat op dat moment alle records breekt. Adams hoort meer dan gelikte popsongs. Ik bleef maar nadenken over de emoties in de nummers en de manier waarop ze in elkaar zaten. Luisterend naar het album ontstond voorzichtig het idee om de nummers volledig om te vormen naar zijn eigen stijl. All You Had To Do Was Stay is een van die bewerkingen. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Tex-Mex en Cajun muziek wordt ook in ons eigen land gemaakt. Een drietal songs heb ik voor deze rubriek geselecteerd. Dwayne Verheide is door good old Flaco Jiménez in de armen genomen en hij steekt de oude meester naar de kroon. Samen met zijn band de Tex-Mex Explosion vertolkte Dwayne het Los Lobos succes Serenata Norteña. Vervolgens zoeken we het in de Cajun als Captain Gumbo het aloude Colinda voor het voetlicht brengt. Pinchitas Caliente waagt zich aan het door Dick van Altena geschreven Go in Loco. A sonar del bajo sexo chicken extraño. Chaparrita Crossroads. Case down. country. go. And to the end of the world I will follow. That's what you said, microwave on the radio. It's not the end of the world to me. Adios, man, I'm going loco. My heart is sad, I'm missing you so. You left me behind. Now I'm losing what's left of my mind. here lonely and solo. Now that I know that the wave laredo is the end of the world to you. Adios, man, I'm going loco. My heart is sad missing you so. You left me behind. Now I'm losing what's left of my mind. sad of missing you so. You left me behind. Now I'm losing what's left of my mind. You left me behind. Now I'm losing what's left of my mind. Dit was het blokje Country uit eigen land. Op zijn onlangs uitgebrachte album Cass Country gaat Don Henley het duet aan met Dolly Parton in When I Stop Dreaming. Het is meteen de mooiste song van het hele album. Fresh New Country When I stop dreaming That's when I stop that I ever been hurt in my life. The first time I ever have wanted to die was the night when you told me you loved someone new, and you asked me if I could forget stop loving you. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. 10 nummers schotelt hij ons voor. Zes ballads en vier midtempo nummers. Het openingsnummer You Can Always Come Home is meteen een van de hoogtepunten een ballad die langzaam op gang komt, maar steeds indrukwekkender gaat klinken. Alan Jackson. step out in the bright sunshine. Follow your heart and remember anytime. You can always come home. chase those dreams. And when you lay down at night, you know that there's someone praying for you every day, even if you never. My daddy said to me the very same words. And I took those words with me when I was afraid. I'd pull them out and think just how much they mean to me. You can always come home. road leads, you can get back to a love that's strong and free. You'll never be alone. In your heart, there's still a place, no matter how right or wrong you've gone. You can always come. Voor mij was dit een happy hour. Hopelijk voor jou ook. En als dat zo is, neem ik je graag mee naar het tweede uur van Crossroads. Sonny Sweeney helpt een handje bij dit afscheid voor even. Welcome to happy hour. Blinking on the neon sign. He won't mind if I stop for just one. I could still make it home in time. As my eyes grow accustomed to smoky dim lights, I see the jukebox near the door. dancing. en wenst jullie allemaal fijne dagen.